Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Artsen wereldwijd waarschuwen voor een mysterieuze, ernstige verlammingsziekte in de Gazastrook. Binnen enkele uren kunnen de ademhalingsspieren van patiënten volledig verlammen. Volgens de artsen zijn in Gaza zo'n 100 mensen plotseling verlamd en al meerdere mensen overleden. Het is nog niet bekend welke ziekte het is en hoe die zich verspreidt omdat mensen nauwelijks toegang hebben tot zorg... denken artsen dat er nog meer patiënten zijn. Door de blokkades van Israël kan er ook moeilijk onderzoek gedaan worden. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand die zich snel uitbreidt. Volgens de lokale autoriteiten staat al 9000 hectare in brand. Tientallen huizen en enkele campings zijn ontruimd en duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De brand woedt in het departement Ode, waar de stad naar Bonn ligt. Zeker 1200 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Dinsdag waarschuwde het Franse weerbureau Meteo France al voor het grote risico op natuurbranden. Voor acht andere departementen in Zuid-Frankrijk geldt die waarschuwing ook. De Verenigde Naties noemen berichten over een Israëlisch plan om de Gazastrook volledig te bezetten zeer alarmerend. Eerder deze week schreven Israëlische media dat Israël een volledige militaire overname van Gaza overweegt. Volgens de VN zou zo'n stap catastrofale gevolgen kunnen hebben... en kan het de levens van de resterende gijzelaars in Gaza verder in gevaar brengen. Komende donderdag spreekt het Israëlische parlement erover. De verlichting van de Erasmusbrug in Rotterdam doet het weer. De brug was wekenlang donker als gevolg van een kortsluiting... maar monteurs hebben de verlichting weer aan de praat gekregen. Er bleek vocht in een aantal aansluitpunten te zitten.